NOS Nieuws van 2 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het Nederlandse luchtruim blijft tot zeker morgenochtend 6 uur dicht. Dat heeft de inspectie Verkeer en Waterstaat besloten... na overleg met de Nederlandse luchtverkeersleiding en het KNMI. Morgenochtend wordt de situatie in Nederland opnieuw bekeken. Luchtverkeersleider Eurocontrol denkt dat het luchtverkeer boven Europa... nog zeker 24 uur ontregeld blijft. Mensen van wie de vlucht is geannuleerd vanwege de aswolk boven Europa... hebben geen recht op een extra schadevergoeding van 250 euro. Volgens eurocommissaris Callas is er sprake van overmacht... en geldt de regeling daarom niet. Reizigers kunnen wel het geld van hun ticket terugkrijgen... of hun vlucht later kosteloos laten omboeken. Ook hebben ze recht op koffie en eten en een slaapplaats. Peter R. de Mol en SBS moeten gezamenlijk een dwangsom betalen van een half miljoen euro per overtreding als hij zondag weer beelden toont van seriemoordenaar Koos H. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. Koos H. had een dwangsom van een miljoen euro geëist. De Vries liet zondag in zijn programma beelden zien... die met een verborgen camera waren gemaakt in een tbs-kliniek. Koos H. vertelde aan een bekende hoe hij drie meisjes had vermoord. De rechter had de Vries verboden de beelden te tonen... op straffen van een dwangsom van 15.000 euro. De Vries bespreekt met Endemol en SBS of hij het derde deel van zijn drieluik over Koos H. nu nog gaat uitzenden. Justitie eist zes jaar cel tegen de vroegere directeur van thuiszorgorganisatie IKARE. Hij wordt gezien als hoofdverdachte in een omvangrijke verduisteringszaak. Volgens het OM heeft de oud-directeur onder meer 30 overtollige kantoorpanden verkocht aan een kennis. Veel van die panden werden dezelfde dag nog met 30% winst doorverkocht. Een deel van het geld ging naar een geheime rekening van de topman.